Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS en Oekraïne zeggen dat een einde van de oorlog afhangt van de wil van Rusland om vrede te sluiten. Dat schrijven Amerika en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring op X. De twee landen hebben twee dagen met elkaar gesproken over de toekomst van Oekraïne. Vandaag praten ze verder met elkaar in Miami. Beide landen noemen de gesprekken constructief. Ze zouden het eens zijn geworden over afschrikmiddelen voor een duurzame vrede. De VS sprak dinsdag met Russische president Poetin, maar daar kwam weinig uit. De oudste zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro... wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro is nu nog senator. Jair Bolsonaro kreeg 27 jaar cel omdat hij probeerde een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022. Hij zit ook vast voor het leiden van een gewapende criminele organisatie. Ondanks zijn veroordeling is Bolsonaro nog altijd populair bij een deel van de bevolking van Brazilië. Drie van zijn zonen zitten in de lokale en landelijke politiek. Premier Pisas van Curaçao komt volgende week niet naar Nederland voor een congres over de opheffing van de Nederlandse Antillen. Hij noemt als reden de toenemende spanningen tussen Venezuela en Amerika. Ook de premier van Aruba heeft zijn bezoek aan Nederland daarom afgezegd. Beide landen Beide eilanden liggen enkele tientallen kilometers van de kust van Venezuela. De prijs voor de beste wielrenners, de Door gaat dit jaar naar Tadej Pogacar en Pauline Ferrand-Prévot. De Sloveen Pogacar won onder meer het WK, EK en de Tour de France. De Française Ferrand-Prévot was de winnaar van de Tour de France Femme en Parijs-Roubaix. Pogacar kreeg ook de Eddy Merckx trofee, de, prijs voor de beste klassieker renner.